Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook de zwembaden en de sauna's dicht, net als pretparken, dierentuinen, musea, bibliotheken en bioscopen. Bovendien is het niet de bedoeling dat je op reis gaat in het buitenland. Dat wordt allemaal de boodschap rond deze tijd op de coronapersconferentie. Al is er wel flink wat discussie in het kabinet, zegt politiek verslaggever Ron Vrezen. Er zijn eh, in het kabinet eh, twee stromingen. De ene zegt met de maatregelen van nu kom je ook een heel eind. En met de verzwaringen die er dan vanavond bij komen, eh, gaat de situatie in de ziekenhuizen echt niet heel veel sneller herstellen dan met het huidige pakket. En er is wel veel extra schade. Hè. Bijvoorbeeld, je kan niet meer samen naar de bibliotheek of eh, lekker samen spinnen op de sportschool. Maar de andere groep zegt, in de ziekenhuizen wordt het alleen maar voller en veel te veel operaties moeten worden uitgesteld. Het aantal besmettingen daalt al een paar dagen, maar niet hard genoeg. Een van de redenen is dat het niet zo goed gaat met het thuiswerken, zegt het RIVM. Hoewel het aantal mensen dat eh, naar werk gaat gedaald is... dat het nog steeds dat aantal niet op het niveau is van bijvoorbeeld het voorjaar. Het beroemdste metrostel van de wereld leunt niet langer op een walvisstaart in Spijkenisse. Een deel van de metro dat door de stootblokken reed werd vanmiddag losgezaagd van de rest van de trein en kon toen naar beneden worden getakeld. Om Radio Rijnmond kon je het live meebeleven. Hij is los. Hij, is, los. Hij hangt eh, in de twee takels. De metro wordt zo weggevoerd met een dieplader en verder onderzocht, want de vraag is nog steeds hoe het mis kon gaan. Het is officieel. Meer dan 100 miljoen Amerikanen hebben deze verkiezingen per post hun stem uitgebracht. En dat is een record. 100 million ballots had already been cast here in the United States. That is a jaw-dropping number. Maar door die enorme berg post kan het wel eens lang duren voordat we weten wie er de komende vier jaar president is in Amerika. De stemlokalen zijn open. In de loop van de nacht gaan ze dicht en komen Amerikaanse tv-stations met prognoses en uitslagen. Dan nog het weer. Er trekken een paar stevige buien over het land. Morgen is er flink wat zon en op de meeste plekken droog. En het wordt dan maximaal 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoop het en Knoop Velsen is de vertraging 10 minuten.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 Hoewel ze een eerbetoon zijn aan legendes als Haggard, Jennings en Cash... komt de sterke invloed van de band uit de hedendaagse muziekscene in Texas ook naar voren. Teardrops on the Rocks. in dit uur van Crossroads. Het album en de act van de maand.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 Black kreeg er talrijke onderscheidingen voor. De titelsong en Nobody's Home staan scherp en werden allebei nummer 1 hits. Nummer 1 Country Hit. You were the first thing that I thought of when I thought I'd scherpe observaties over de dagelijkse realiteit die de aandacht opeisen in Ain't Your Fault. Dit debuut van Christa Shows mag met recht een zeer indrukwekkend en intiem album genoemd worden. Dit is het favoriete album van de maand. say thank God it ain't mine. I of killer strengths. Now the devil's demolition got him van deze week. Ik hou gewoon van het schrijven van liedjes en ik hoor graag liedjes van goede schrijvers die logisch zijn en teksten hebben die iets zeggen en vrij simpel zijn, legt Don McLean uit over het concept achter het album. Een van die liedjes is So Doggone Blues. Well, I do my best to hide this low-down feeling I try to tell myself there's nothing wrong. But they're always asking me about you, darling. It hurts me so to tell them that you're gone. If they asked me, I would be denying that I have been unhappy all along. But if they heard my heart, they'd hear it crying. Where's my darling when she coming home? Well, I asked myself a million times what's right for me to do. Try to lose these blues alone or hang around for you. Well, I make it pretty good until the moon comes shining through. Then I get so doggone lonesome. Sometimes I think my heart is stopping too. One lonely hour takes forever. 60 minutes more to wait for you. Well, I guess I'll keep on loving you forever. Cause I believe that loving you is right. I don't care if the sun don't shine tomorrow. I can't have you by my side tonight. Well, I guess I'll keep on loving you, cause true love can't be killed. I probably should forget you, but I guess I never will. Well, I could have had those others, but I know I would miss you still. And I get so doggone lonesome. Well, I ask myself a million times what's right for me to do lose these blues alone or hang around for you.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 Singer-songwriter Jerry Jeff Walker, vooral bekend als schrijver van het bekende nummer Mr. Bojangles, is onlangs op 78-jarige leeftijd overleden. Walker werd in 2017 gediagnosticeerd met keelkanker. Walker schreef Mr. Bojangles in de jaren 60. De song werd echter pas een hit toen het werd gecoverd door de Nitty Gritty Dirt Band in 1970 en Sammy Davis Jr. in 1972 en later nog door vele anderen. Daarna luisteren we ook naar Jaded Lover en I Feel Like Hank Williams Today. A man Bojangles and he danced for you worn out shoes With silver hair, a ragged shirt and baggy pants Or did the old soft shoe He jumped so high, they jumped so high Then he touch touchdown for those minstrel shows and county fairs throughout the South. Spoke with tears, 15 years I was dogging him, the traveling bound. His dog up and died, city up and died. After 20 years, he still grieves. dance at every chance in honky tonks. Drinks and dips. Most of the time I spend behind these county bars. Well, I drink some beer. Shook his head. Dad shook his head. I heard someone ask him, please. without a phone call, the likes of which I got today. It was only my wife said hello, then goodbye, and told me she's going away. Well, I didn't cry, it was all cut and dry up before I realize. I turned up my stereo. I walked to the window, stared at the storm clouds outside. And I play classical music when it rains. I play country Hank Williams denied. There's no explanation, not even a reason. No talk of the good times we had. Was it me? was it her? I don't know for sure. That's why might quit drinking. Now I don't know. All in all, I just might stay home get drunk all alone. Bunch of you hoes achter ons. Nu weer naar het heden. Catherine Britt is een Australische zangeres die zowel in haar geboorteland als in de Verenigde Staten succes heeft gehad. I'm a Country Song is haar nieuwste single. Het is nog een paar weken wachten en dan ligt het nieuwe album van Chris Stapleton in de schappen. Dat het een afwisselende plaat wordt is na drie singles wel duidelijk. Starting Over is een liefelijk akoestische country song. Voor de nieuwe single Arkansas trekt Stapleton de elektrische gitaar uit de kast en gaan alle registers open. crossroadsmusic.nl Met deze instrumental van Jo Smeets neem ik afscheid. Volgende week ben ik er weer. Tot volgende week. Dag. het is nu een eh, paar minuten voor acht. Eh, we gaan beginnen met eh, de raadscommissievergadering. Ehm, uiteraard met uh, de vaste agendapunt, corona-update. daarna is er een rekeningkamerrapport huishoudelijke ondersteuning Zandvoort. Ehm, dan wordt er in ruimte en economie wordt er nog een vervolg gegeven aan de maatregelen uh, coronacrisis. Dat is hoofdzakelijk dus aanvullende maatregelen voor de lokale ondernemer. Ehm, we gaan ook nog even het water in. De watersportsonering 2020. Een vrij stevig onderwerp zoals ik het nu kan zien. En eh, de zienswijze, werkplan en de begroting 2021 metropoolregio Amsterdam komt voorbij. En het ontwerp notitie grondverzet bodemkwaliteit PFAS uh, eh, OD Mond, Eimond dus. Ehm, de zienswijze voorgenomen collegebesluiten in zaken ach, achtervangpositie prewonen.